Ze krijgen advies om ramen en deuren te sluiten. De brandweer voert metingen uit om te controleren of er schadelijke stoffen vrijkomen. Drie mannen die vastzaten voor het dodelijke ongeluk met een kabelbaan in Italië zijn vrijgelaten. Het zijn leidinggevenden en de eigenaar van de kabelbaan. Ze blijven verdachten en de eigenaar heeft nog wel huisarrest. De eigenaar had een belastende verklaring afgelegd tegen de twee leidinggevenden... maar de rechter vond dat ongeloofwaardig. Bij het ongeluk kwamen vorige week 14 mensen om het leven toen een cabine neerstortte. Nederland wordt met ingang van vandaag niet meer als hoog risicogebied beschouwd door Duitsland. Dat betekent dat er geen sneltests meer nodig zijn voor Nederlanders die een bezoek aan Duitsland brengen dat korter duurt dan 48 uur. De testverplichting geldt nog wel als je langer dan 48 uur in Duitsland blijft. Ons land had sinds 6 april voor de Duitsers de status van hoog risico. Als Nederlanders de grens over wilden, moesten ze daarom een negatieve testuitslag kunnen laten zien. De Amerikaanse acteur Gavin McLeod is overleden. Hij was vooral bekend als de kapitein uit de Love Boat. De serie was elf seizoenen lang op televisie en trok een miljoenen publiek. Gavin McLeod is 90 jaar geworden. Chelsea heeft de Champions League gewonnen. In Porto werd het gisteravond 1-0 tegen Manchester City. Het enige doelpunt was van Kai Havertz. Chelsea heeft de Champions League één keer eerder gewonnen in 2012. Bij Chelsea bleef Hakim Ziyech aan de kant... en Oranje International Nathan Ake kreeg bij City ook geen speelminuten. Het weer, bewolking in het noorden en westen lost geleidelijk op. Daarna is het overal zonnig met wat stapelwolken. De temperatuur loopt op naar 15 graden op de Wadden... tot lokaal 23 in het zuidoosten. De komende dagen houdt het vrij zonnige en warme weer aan... met de hoogste temperaturen in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriezer van de ANWB. Het verkeer rijdt met 10 minuten vertraging over de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar. Want je komt in de file bij Beverwijk Oost. En dat heeft er alles mee te maken dat de A22 dit weekend in beide richtingen dicht is voor werkzaamheden.